Marion Koekoek met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Obama overlegt op dit moment met zijn veiligheidsadviseurs over de situatie in Irak. Verwacht wordt dat de president aan het begin van de avond met een verklaring komt. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen voeren intussen verkenningsvluchten uit boven het noorden van Irak. Persbureau AP meldt dat de VS de bewegingen van ISIS-strijders in de gaten houdt, omdat ze bezig zijn met een opmars. Irak heeft Amerika gevraagd om luchtsteun. Door een fout bij de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau hebben 3500 mensen geen zorgtoeslag gekregen. Ze stonden ten onrechte als wanbetaler geregistreerd. In het geval van wanbetalers int het Incassobureau de zorgpremie om te verrekenen met de openstaande schuld. Het Incassobureau gaat het geld uitbetalen. Wanneer de 3500 gedupeerden hun geld krijgen is niet bekend. In Stockholm dreigt een man zichzelf op te blazen in het kantoor van een mensenrechtenorganisatie. Het kantoor is ontruimd en een deel van het centrum is afgezet. De actie zal onder meer gericht zijn tegen de rechtsliberale partij van de Zweedse premier Reinfeldt. De politie onderhandelt met de man. Ook wordt er onderzoek gedaan naar een verdachte auto voor het dichtbijgelegen kantoor van de Sociaal-Democratische Partij. In Heerlen en Geleen zijn twee mannen en twee vrouwen gearresteerd omdat ze minderjarige meisjes in de prostitutie hielpen. Of de meisjes van rond de 15 echt werden gedwongen is niet duidelijk. De verdachten brachten de klanten naar hen toe en zorgden voor advertenties in werkruimte. De Limburgse politie pakte ook een klant op. In het oosten van Oekraïne zijn opnieuw zware gevechten uitgebroken tussen het leger en opstandelingen. Daarbij worden onder meer tanks en artillerie ingezet. De gevechten bij de stad Slaviansk volgen kort na een voorstel van de Oekraïense president Poroshenko voor een staakt het vuren. Zo'n wapenstilstand zou een eerste stap moeten zijn op weg naar vrede. Maar de pro-Russische separatisten lijken er niets van te willen weten. Dan nog het weer vanavond bewolkt en een enkele bui bij een graad of 16. Ook morgen wolken en motregen, maar in het zuiden breekt ook de zon door. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In de Randstad staan de files van 6 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Laren en de afrit Bunschoten 8 kilometer. De andere kant op tussen Hoevelaken en Eembrugge 6. A10 de ring van Amsterdam richting Amersfoort tussen Osdorp en Duivendrecht 9. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug 6. Dat komt door een ongeluk. De andere kant op tussen Bunnik en Knopend Oude Rijn 7. En weer verder tussen Bodegraven en Zevenhuizen 6. A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Knopend Kleinpolder Polderplein en Delft-Noord 11 kilometer. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug 7. A20 naar Gouda, voorknopend Kleinpolderplein 6. En de A27 van Utrecht naar Breda tussen Nieuwegein en Lexmond 7 kilometer.